Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. In Griekenland wordt nog steeds druk gezocht naar slachtoffers van de treinramp van gisternacht. Twee treinen botsten op elkaar. Zeker 43 mensen zijn om het leven gekomen. Volgens correspondent Thijs Kettenis worden, wordt de stationschef gezien als schuldige. Maar spoorwegmedewerkers en veel Grieken vinden het niet eerlijk... dat de schuld van het drama nu al zo snel bij één persoon wordt gelegd. Zij willen weten waarom opeenvolgende regeringen niets hebben gedaan met waarschuwingen dat de veiligheid van het Griekse spoor ver onder de maat is. Uit protest staakt daarom vandaag het Griekse treinpersoneel. De Turkse verkiezingen in mei gaan gewoon door, ondanks de zware aardbevingen. Dat zegt president Erdogan. De president krijgt waarschijnlijk wel een lastige verkiezingscampagne. Want er is veel kritiek op zijn aanpak van de bevingen, zegt correspondent Mitra Nazar. Mensen zeggen aan de ene kant eh, continu er kwam geen hulp. Dat wordt de hele tijd herhaald. De eerste paar dagen na die aardbevingen was er geen hulp, was de staat er niet. En nog steeds eh, eh, zien ze weinig hulp van de staat. Bij de aardbevingen in Turkije en Syrië zijn zeker 50.000 mensen om het leven gekomen. En in Amsterdam kunnen de voetbalsters van Ajax niet wachten tot het zaterdag is. Dan spelen ze voor het eerst in de geschiedenis een wedstrijd in de Johan Cruijff Arena. het is niet zomaar een wedstrijd. Feyenoord komt namelijk langs voor de klassieker omdat alles nieuw is, werden de Ajax-speelsters al even rondgeleid in het stadion, zegt spits Romee Leugter. De kleedkamers eh, bekeken en even eh, naar het veld toe gegaan. Eh, dus we hebben wel een beetje alles gezien, zodat we in ieder geval weten wel waar we naartoe moeten en <laughs> weet je welke route we moeten lopen. Natuurlijk, als, als klein meisje droom je natuurlijk van spelen in grote stadions. En ja, dat gaat nu gebeuren, dus nee, het is echt super mooi. Er zijn nu al meer dan 28.000 kaarten verkocht en dat is een record. Nog nooit waren er zoveel toeschouwers bij een wedstrijd in de vrouwen-eredivisie. Het weer.